Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Wat Israël aan het doen is in Gaza komt neer op volkerenmoord, oftewel genocide. Dat zegt een speciale commissie van de VN die daar onderzoek naar doet. Experts zeggen dat Israël Palestijnen wil uitroeien. Mensen worden vermoord en uitgehongerd omdat ze Palestijns zijn. En ook wordt Gaza onleefbaar gemaakt. En dat doet Israël expres, zeggen de experts. En dan is het dus genocide. En dat is de allerergste oorlogsmisdaad die er is. Deze expert denkt niet dat Israël daar heel erg van onder de indruk zal zijn. Israël neemt deze commissie, deze onderzoekscommissie, toch al niet al te serieus. En zal zeggen, ja, dit is meer van hetzelfde. Niet leuk, maar eh, wij gaan gewoon eh, verder op de weg die we nu bewandelen. De Verenigde Staten zullen precies hetzelfde zeggen. Kortom, voor Israël is er wat dat betreft verder niks aan de hand. Ja, maar dat geldt niet voor veel bondgenoten van Israël, zoals Nederland. Want ons land heeft ooit een verdrag ondertekend... waarin onder meer staat dat we moeten ingrijpen bij genocide. De politie in Eindhoven is vanochtend zeven panden binnengevallen... vanwege een onderzoek naar drugshandel en witwassen. Deze verslaggever van Omroep Brabant weet meer. De invallen waren nagenoeg tegelijkertijd op eh, vijf plekken in Eindhoven. Drie in een winkelstraat, de Kruisstraat, in winkelpanden. Daar viel de politie binnen. En op twee andere plekken in woonhuizen in Eindhoven werd ook die inval gedaan. En daarbij zijn auto's in beslag genomen. Er zijn vier mensen opgepakt. En het is vandaag Prinsjesdag. En dat betekent natuurlijk dat alle ministers, staatssecretarissen en Kamerleden er weer tip-top uit moeten zien. En zoals elk jaar zijn er mbo-studenten ingevlogen om die politici onder handen te nemen in hun kapperstoel. Onze verslaggever Denny Simons sprak onderwijsminister Moes in zijn kapster. Dit is echt eh, geweldig. Hele leuke ervaring ook. Ik zou vertellen, dit is de derde keer in mijn leven dat ik bij een kapper ben. Mijn moeder deed het altijd eh, vroeger en eh, mijn vrouw die knipt me nu. Maar dit is echt een hele leuke ervaring. Het voelt wel heel luxe, moet ik zeggen. En het gaat hartstikke goed. Dan ga ik even naar de student die u knipt. Super gaaf om dit te doen, inderdaad. Ja. En eh, inderdaad, wat u zei, de derde kapper die ooit zijn haar heeft gedaan, dat is wel, uh, vereerd, inderdaad. Over een uurtje dan gaat Prinsjesdag eigenlijk echt beginnen. Want dan vertrekt de koninklijke familie met de glazen koets vanaf het paleis naar de koninklijke schouwburg, waar de troonrede is. Het weer, veel wind, met vooral in het noorden van het land pittige buien.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 dat er sprake is van moedwillige vernietiging van het Palestijnse volk. Bij invallen in Eindhoven heeft de politie vanmorgen vier mensen aangehouden. Ze zijn mogelijk betrokken bij drugshandel en witwassen. De invallen waren onder meer in restaurants en een schoonheidssalon. Het kabinet gaat toch weer subsidie verstrekken voor windparken op zee. Dat zou in de plannen staan voor Prinsjesdag. Volgens het kabinet zijn er geen andere opties om op zo'n grootschalige manier duurzame energie op te wekken. Het weer, buien, maar vanuit het zuiden wordt het droger bij zo'n 17 graden. Dit is ZFM. What you say? Oh, that you only meant well, well, you did. what you say? Jason Derulo. Mm, that it's all for the best, it is. I, was so wrong, wrong for so long, Only trying please myself.